Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het nieuwe zorgsysteem verdwalen steeds meer mensen in de regels. Belangenorganisaties als de Patiënten- en Cliëntenfederatie en de Oudere Ombudsman krijgen steeds meer klachten over onder meer onterechte doorverwijzingen, onvindbare dossiers, de steeds groter wordende hoeveelheid formulieren en medewerkers van helpdesks die te weinig weten. Sinds 1 januari zijn verzekeraars, het Rijk en de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de zorg. De NS zegt dat de treinen rond Amsterdam en Schiphol vanochtend weer volgens de normale dienstregeling rijden. Gisteren was het treinverkeer zwaar ontregeld rond de hoofdstad door de stroomstoring die Noord-Holland en Flevoland trof. De spoorwegen zeggen dat er de hele nacht hard is gewerkt om alles weer op orde te krijgen. Luchthaven Schiphol krijgt definitief toestemming om Lelystad Airport uit te breiden. Schiphol investeert de komende jaren 90 miljoen euro in Lelystad Airport. De bedoeling is dat Lelystad 45.000 vluchten per jaar overneemt van de Amsterdamse luchthaven. Daarmee zou Lelystad het tweede vliegveld van Nederland worden. De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië definitief vrijgesproken van moord. Ook haar Italiaanse ex-vriend Raffaele Solicito gaat vrij uit. De twee werden jarenlang verdacht van de moord op de Britse studente Meredith Kircher in 2007 in Perugia. In de zaak is een man uit Ivoorkust tot 16 jaar veroordeeld. Rechters hebben vijf keer naar de zaak gekeken, maar tegen deze uitspraak van het Hof van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Hillary Clinton heeft haar mailserver gewist. Dat zegt de voorzitter van de congrescommissie die de aanval in Benghazi in 2012 in Libië onderzoekt, waarbij de Amerikaanse ambassadeur omkwam. Clinton was toen minister van Buitenlandse Zaken. Ze gebruikte toen niet haar overheidsmailaccount, maar haar privémail. Clintons advocaat zegt, zegt dat er op de server geen mails meer staan uit haar tijd als minister. Het weer, vanochtend wat zon, maar al snel vanuit het westen bewolking en een stevige zuidwestelijke wind. In de middag en avond regen, het wordt 8 tot 11 graden.